uur. Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat het stikstofadvies van Johan Remkes in grote lijnen overnemen. Wel is er waarschijnlijk meer tijd nodig om de uitstoot te stoppen van 5 tot 600 grote boerbedrijven in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Remkes vindt dat die bedrijven binnen een jaar weg moeten. Mijn collega Wilco Boom hierover. Het kabinet noemt dit deel van het advies van Remkes ambitieus. Hè? Hij had gezegd dat moet binnen een jaar. Nou, dat vindt het kabinet dus ambitieus. Ze denken dat daar meer tijd voor nodig is Hoeveel tijd laat het kabinet in het eh, midden? Ze benadrukken ook dat ze dat doel, hè, dus die 500 tot 600 piekbelasters wegkrijgen... dat ze dat doel op basis van vrijwilligheid willen bereiken. En dat betekent dus dat er het komende jaar nog heel veel gepraat gaat worden met boeren. Bakkers, sauna's, tuincentra en andere bedrijven die veel energie gebruiken... krijgen een tegemoetkoming voor de hoge energierekening. Het kabinet wil de helft van wat de bedrijven meer kwijt zijn aan energie vergoeden. Gaat trouwens alleen als je minimaal 12 procent van de omzet kwijt bent aan gas en stroom. Er is veel te doen over kroonprinses Amalia. Door alle bedreigingen komt ze nauwelijks buiten... en woont ze voorlopig niet meer in haar studentenhuis in Amsterdam. Het kabinet is er erg van geschrokken. Ook minister Gus van Justitie en Veiligheid. Het is verschrikkelijk dat dat nodig is. Eh, vooral voor de kroonprinses natuurlijk op de eerste plaats. Ik kan u verzekeren in ieder geval dat onze veiligheidsdiensten... echt letterlijk dag en nacht werken om haar veiligheid te borgen. De minister zegt dat ze er alles aan doet om Amalia goed te beveiligen. Sinterklaasfilms met daarin nog zwarte pieten moeten we niet meer doen. Voor zijn Nationaal Coördinator tegen Discriminatie moeten we die niet meer uitzenden en van streamingsdiensten halen. Hart van Nederland deed weer het classic vragenrondje op straat. Ik geef wel aan de traditie van, van Zwarte Piet. Uh, mag die zwart blijven, ja, maar het zal ook met mijn leeftijd te maken hebben, denk ik. Nee, roetveeg Piet vind ik eh, prima. Nou, ik denk dat we gewoon een keertje klaar mee moeten zijn. Ja, ik denk dat we gewoon wel echt met z'n allen moeten zeggen, oké... Hè, is iets van vroeger. Deze week maakten de makers van de populaire film Het Paard van Sinterklaas bekend dat hun film nergens meer te zien gaat zijn. De film komt uit 2005 met daarin nog zwarte pieten. En dat kan gewoon niet meer, vinden de makers. Het weer, een natte grijze dag. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. Morgen opnieuw buien, maar wel meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 minuten extra reistijd. Maar de meeste vertraging heb je op de A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt De Nieuwe Meer is een pechgeval gestrand. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het kost je een kwartier extra. Op de Ring Noord heb je 10 minuten oponthoud bij de Koentunnel. En op de A2 is het wat drukker van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn.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 Ah. And if not the price be that, I feel like to see ya. Ah. I never traded you for nothing. This love will make, this love will make me the jackpot machine. Without you, without you, I'm a good time with this all bingo, bingo. I never treated you, baby. This love will making me this No, no. I'm a good time, let me what's up, I'm a watch you every day, day. I'm a girl, I wanna make you. Baby, I feel like making you.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 Ik kan spreken. Ik wil durven, ik wil schreeuwen. Maar toch hou ik me binnen. weer in. ben weer terug bij het begin. Mensen zeggen dat het komt wel goed. Maar vertel me liever hoe dat moet. Er schuilt een tran achter mijn lach.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 De nationale politie laat onafhankelijk onderzoek doen naar racistische opmerkingen van de politiechef in Noord-Holland. Dat meldt NRC. De chef zou op een iftarviering hebben gezegd dat mannen op Curaçao luie en slechte vaders zijn. De politiechef zelf ontkent dat. En de Grand Prix van Nederland blijft ook in 2024 en 2025 op de Formule 1-kalender staan. Dat heeft sportief directeur Jan Lammers bevestigd aan het Noord-Hollands Dagblad. Dat weer bewolkt en regenachtig bij een graad of 14. Vanavond is het vaker droog.